Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In grote delen van Noord- en Midden-Duitsland ligt het treinverkeer stil. Door de storm zijn bomen op het spoor gewaaid of op de bovenleiding terechtgekomen. Steden als Hamburg, Bremen, Hannover, Wolfsburg en Kiel zijn per trein niet bereikbaar. Ook de internationale trein vanuit Nederland naar Berlijn rijdt niet. Hoe lang de problemen nog aanhouden is volgens de spoorwegen niet te zeggen. De storm is in Nederland over zijn hoogtepunt heen. Op een aantal plaatsen leidde de harde wind vannacht en vanochtend tot overlast. Bomen waaiden om en vielen op auto's. Bij aanvallen van de Taliban op politieposten in Afghanistan zijn zeker 19 agenten gedood. Ook een onbekend aantal Taliban-strijders kwam om. De aanvallen waren in het noorden en in het zuiden van het land. Gisteren werden in het oosten van Afghanistan ook al politieposten aangevallen. Daarbij kwamen toen 9 agenten om het leven. Ordentroepen in de Somalische hoofdstad Mogadishu hebben het hotel weer in handen waar rebellen gisteren een aanslag pleegden. De hele nacht is gevochten met vijf extremisten die het hotel na de aanslag hadden bezet. Drie van hen zijn gedood, twee zijn erop gepakt. Bij de aanslag met een vrachtwagen kwamen gistermiddag 25 mensen om het leven, 30 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de radicaal-islamitische beweging Al-Shabaab. Het schandaal in IJsland over een wet voor eerherstel van zedendelinquenten... lijkt de weg vrij te maken voor een centrum-linkse regering. Gisteren werden er in IJsland parlementsverkiezingen gehouden. Met de meeste stemmen geteld heeft de links-groene beweging van Katrien Jacobsdottir 17 van de stemmen. Met enkele andere linkse partijen zou ze aan een meerderheid geholpen kunnen worden. Vorige maand schreef de centrumrechtse premier Benedictson nieuwe verkiezingen uit... De vader van de premier bleek te hebben meegewerkt aan eerherstel van een man die zijn stiefdochter twaalf jaar lang had misbruikt. De premier wist dat, maar hield het stil. Het weer, de wind neemt nu af in kracht. Af en toe schijnt de zon, maar er valt ook nog een enkele bui. Het wordt 10 tot 12 graden vandaag. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate.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 Werd gestart met een eh, gezamenlijk optreden van de heren Charlie Bird, Barney Kessel en Herb Ellis. Met het nummer Lover. En dan gaan we nu naar... Ehm, ja... Ingram, Ingram Washington met zijn prachtige, mooie, diepe stem. Jarenlang in Nederland gewoond. Is een aantal jaar geleden weer, weer teruggegaan naar Amerika. Maar heeft hier een prachtige cd gemaakt. En aan ons, voor ons achtergelaten. Helemaal toepasselijk als we naar buiten kijken. The Autumn Leaves. What a difference a day may. sunburned hands that I used to hold. And when you went away, those days grow long. And I can hear a winter song. But I shall miss you most of all, my darling, when autumn leaves begin to fall. The fallen leaves rip out my window. Those autumn leaves of red and gold. And I see your lips, those summer kisses, and those sunburned hands that I used to hold. And then when you went away, the days grow long. And I can hear old winter song But I shall miss you most of all My darling When autumn leaves begin to fall red and gold. And I see your lips, those summer kisses, and those sunburned hands that I used to hold. And then when you went away, child, those days grow long. And I can hear a winter song. But I shall miss you most the fall, my darling, when autumn leaves begin to fall, when autumn leaves begin to fall, when autumn leaves begin to fall. warm timbre. in je hoort de blaadjes zo naar beneden dwarrelen. Ingram, Washington, The Falling Leaves. Ik wil nu iets laten horen van eh, een trombonist. En niet zomaar een trombonist. Als we zeggen een trombonist, dan denken we in eerste instantie over het algemeen aan iemand met een schuiftrombone. Maar eh, waar ik nu iets van ga laten horen van de grote meneer Bob Broekmeyer. En die speelde ventieltrombone. Dus eh, daar bewoog die schuif niet, maar het geluid eh, dat geproduceerd wordt door het instrument is hetzelfde. En eh, Bob Broekmeyer bekend geworden als lid van het Jerry Mulligan kwartet. Heeft daarna uitstappen gemaakt met allerlei muzikanten en is uiteindelijk weer teruggekeerd naar de Jerry Mulligan's Concert jazzband. En vervolgens heeft hij met de hele wereld alleen maar prachtige opnamen gemaakt. We gaan hem nu horen in Blues Bossa. Ja, Bob Broekmeijer. Ik eh, wil even de tijd nemen om de agenda van vandaag door te nemen. Uh, is er nog wat te beleven in of rond ons dorp op uh, jazzgebied of aanverwanten. Uh, ehm, ja, we hebben eh, vanmiddag in Zandvoort om vier uur... bij restaurant Epp en Vloed aan het Badhuisplein van Kessel live. Dat eh, neigt een beetje af en toe naar ehm, de muziekstijl die wij hier zo promoten. Zeer aan te bevelen, akoestisch... En dan hebben we in uh, Hillegom... daar kunnen we naar eh, een concert in de serie Jazzy Sunday Afternoon. Daar speelt Frits Katé met het vaste begeleidingstrio... pianist Kees Diepeveen, contrabas Hans Brouwer... en drummer Rob Jansen in de Hoofdstraat in Hillegom in Flora. En dat begint om half drie. En dan hebben we ook nog vanmiddag eh, voor de pure, pure jazzliefhebbers in eh, de Pletterij. Kan ik zeer aanbevelen. Pletterij in Haarlem. Dat is op de Lange Herenvest 122. Kijk op internet. Pletterij. Begint om 4 uur. Daar hebben we Mild. M-I-L-D van Dirk. Contrabas. Gitaar. Tenorsaxofoon en slagwerk. Vier heren smeden verschillende elementen uit de jazz samen tot een uniek geluid. Ehm, nou, van alles wat zou ik zeggen. Ga erheen en eh, dompel je onder, waar dan ook. Maar geniet ervan. Het is nu tijd voor een... Eh, een eh, ja, het is nu tijd voor een opname van twee grote heren van de jazz twee pianisten, Count Basie, <laughs> Count Basie en eh, samen met een collega-muzikant Oscar Peterson. En die worden begeleid door de eeuwige Freddie Green op gitaar. Dat is, eh, Freddie Green is een aantal jaar geleden overleden. Is een eh, man die, ik geloof 50 jaar, alleen maar gitaar gespeeld heeft. Begeleidingsgitaar in allerlei orkesten. Waarvan het meeste in alle opeenvolgende bands van Count Basie. Een onopvallende man, maar die maakte in eh, ruime zin maakte hij deel uit van de fantastische ritmesectie van Count Basie. De eeuwige en de eeuwig ongelooflijk goed spelende Ray Brown op de bas en Louis Belson op de drums. En we gaan hen eh, horen in het stuk Baby Lawrence. Aan de piano's Count Basie en Oscar Peters. dat was onmiskenbaar de jazzband van Chris Barber. Chris Barber's Jazz en Bluesband. De oude meester is eh, inmiddels 87 en toert nog steeds eh, alsof zijn leven ervan afhangt door eh, de hele wereld. Komt regelmatig in Nederland en heeft een band die klinkt als een klok. Iedereen die staat te trappelen om mee te mogen doen. Hij kan kiezen uit de beste. En heeft een heel geraffineerd eh, systeem van arrangeren. Waardoor de band eh, in feite steeds vernieuwd en verjongd en eh, fris blijft klinken. In 1959 wereldberoemd geworden met de hit Petit Fleur. Die ook in allerlei landen maandenlang op nummer 1 is blijven staan. Wie ook zijn sporen ruim heeft verdiend met zingen... maar ook een fantastische slagwerker was. Dat is uh, Mel Tormé. En die gaan we nu horen in Lulu's Back in Town. You've heard about Margie, heard about Dinah, heard about Susie, but ooh, ooh, ooh, ooh, I gotta get my old tuxedo pressed. Gotta sew a button on my vest Cause tonight I gotta look my best Lulu's back in town Gotta get a half a buck somewhere Gotta shine my shoes and slick my hair Gotta get myself a there. Lulu's back in town You can tell all my pets All my blind blondes and brunettes. Mr. Otis regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. I gotta get my tuxedo pressed Gotta sew a button on my vest Cause tonight I gotta look my best For Lulu I gotta find a few bucks somewhere Polish up my shoes and slick my hair Gotta get myself a boot in there Lulu brunettes, Mr. Aldous regrets that he won't be around. You can tell my friends not to call. I won't coming back till the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. Lulu's back in town. Lulu's back, back in town. Thank you. Eh, Scott Hamilton, How High the Moon. En hij kreeg natuurlijk een gespreid bedje met Dave McKenna op de piano... Phil Flanagan op de bas en de eh, bekende Jeff Hamilton op de drums. Afgelopen week is overleden Fats Domino. Er is eh, veel over gezegd en geschreven... Iedereen heeft kennis kunnen nemen van allerlei wetenswaardigheden over hem. En uh, ik wil graag een paar stukken draaien. Niet de bekende hits, want die zijn allemaal eh, al voorbij gekomen. Eh, ik wil een paar stukken draaien, omdat zijn muziek uit de rhythm en blues wereld wel ook een grote verbinding heeft gehad met heel veel jazzmuzikanten. Ik wil eerst een stukje laten horen. Uh, waar we kennis maken met zijn typische uh, maatwisseling. Uh, en standard How High the Moon. I love to get you on a slow boat to China. Or to myself, all alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovers weeping on the faraway shore. Out on a briny with the moon big and shiny, melting your heart of stone. I'd love to get you on a slow go to China all to myself alone. a briny with me, big and shiny, melt in your heart of stone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. On a Slow Boat to China. De kracht van uh, is altijd geweest dat hij eh, een hele groep saxofonisten achter zich had. Eh, van hoog tot laag, tenoren en baritons. En aan de ene kant had hij een ijzersterke ritmesectie. En die saxen die gingen heel mooi melodisch akkoorden eh, eh, eh, spelen en achtergronden spelen... waardoor hij dat typische geluid kreeg. We gaan nog een stukje horen. Why Don't You Write? You had a plenty money 1962 You let other people make a fool of you. Why don't you do right? like some other girls do. Get out of here, get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. If you don't get no money, I'm gonna put you out. Why don't you do right? Like some other girls do. Get out of here, get me some money too. If you saved your money 20 years ago, you wouldn't be going from door to door. Why don't you do right? Like some other girls do. Get out of here Get me some money too. 62. You let other people make a fool of you. Why don't you do right? Like some other girls do. Get out of here. Get me some money too. Ja. Dat is eh, Why Don't You Do Right. Eh, ik wil erop wijzen dat wij in Nieuw-Vennep een fantastisch orkest hebben. Dat is de eh, Tribute to Fats Domino. De Fats Domino Tribute. En dat is een band geleid door Mr. Boogie Woogie. Een Nieuw-Vennepse blues- en boogie-woogie-pianist... die een ongelooflijk prachtige theatershow heeft... waar, eh, ik geloof met z'n elfen zijn ze allemaal muzikanten uit de regio in zitten... waaronder onze Haarlemse Bart van Ballengooien... Frits KT, Matthijs Sepers. Het zijn allemaal jongens die ongelooflijk goed spelen... en het is een product waar je met plezier naar gaat kijken en luisteren. <clears throat> Af en toe spelen ze in de regio. Ze trekken door het land, ze trekken door Europa. En eh, als ze voorbij komen kan ik het zeer aanbevelen. Want het is één groot feest van herkenning. Ehm, eh, op het gebied van alle Fats Domino stukken in de Fats Domino stijl. Maar wel eh, op een eigen manier gespeeld. En heel goed. Ik laat nog één stukje horen van Fats Domino. En dat is een heel braaf stukje. Zonder toeters en bellen. Vets Blues. Black Coffee. Madeleine Bell, ooit ook opgetreden, natuurlijk zou ik zeggen, in eh, de krocht in de serie Jazz in de krocht. Ik ga nog één stukje laten horen en dan is dit programma weer ten einde, luisteraars. Eh, leuk dat u er was. Volgende week is er weer een uitzending van ZFM Jazz. Ik vond het gezellig om eh, stukjes te draaien. Ik hoop dat u het leuk vond. ik stop met eh, een compositie uitgevoerd door Horace Silver, Senior Blues.